Nieuws van 3 uur. Joris Stubenitski met het relatie tussen China en Taiwan zal beter worden als de inwoners van Hongkong volledig kiesrecht krijgen, zei Ma. De betogers in Hongkong eisen het vertrek van de stadsbestuurder. Ook willen ze dat China zich niet bemoeit met de verkiezingen in 2017. Dit jaar is groene energie in Duitsland voor het eerst de belangrijkste energiebron. In de eerste negen maanden van dit jaar leverden windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en biomassa ruim 27 van de energie. Stroom uit bruinkoolcentrales is de tweede bron in Duitsland met meer dan 26 De voormalig Bosnisch-Servische leider Karadzic heeft de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal in zijn slotpleidooi leugenaars genoemd. Hij zegt dat er geen spoor van bewijs tegen hem is. De aanklagers eisten maandag levenslang tegen Karadzic. Hij staat terecht voor onder meer genocide... tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren 90. In de Syrische stad Homs zijn bij een school zeker 18 mensen om het leven gekomen. Dat melden staatsmedia in Syrië. Onder de slachtoffers zouden 10 kinderen zijn. Op het moment dat de kinderen het gebouw verlieten waren er twee explosies. Door wie de aanslag in Homs is gepleegd is niet bekend. De overheid gaat binnenkort een nieuw computersysteem gebruiken... dat fraude met belastingen en uitkeringen moet opsporen. Het koppelt allerlei persoonsgegevens van burgers aan elkaar... en zoekt vervolgens naar patronen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over inkomen, toeslagen, hypotheken en pensioenen. De techniek wordt ook gebruikt door inlichtingendiensten. Het weer in het noordwesten bewolking en later vandaag mogelijk wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen afwisselend zon en bewolking met lokaal wat regen of motregen. Dit was DFM.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 Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. ever Tequila Sunrise van het album Desperado. Het tweede album eh, van deze gasten. Ehm, we gaan door met de Man's Band. Ik kan u nog wel een heleboel informatie geven, maar dat gaat zo... Uh, dat gaat zo ver, dus dat doen we maar even lekker niet. Want uh, je kan wel zes pagina's voor gaan lezen. Maar dat doen we allemaal maar lekker niet. We gaan nu gewoon twee uur genieten van de fantastische muziek van deze gasten. Eh, Tequila Sunrise dus van het album ehm, Desperado. Dat nummer komt natuurlijk ook nog aan bod. Daar kunt u op rekenen. We gaan door met de Dizzy Band. En eh, van hen draaien we een nummer dat heet Dizzy on the Rocks. stand up and get with it till the end. the song the Rocks was dat. Dizzy Band. Geweldige band. Nog steeds leuk bezig. Als zij het dan in een sterk gewijzigde samenstelling. Tegenwoordig met uh, Jacques Loes is er nog wel bij. De oude drummer Joop Tromp is er ook nog bij. En verder eh, bijvoorbeeld zijn Johan Bouquet en Marcel Wessel zijn ehm, eh, leden van, van de band. En voor de rest zijn het allemaal nieuwe mensen. Goed, we gaan eens even kijken. Hè? We gaan even door met... The Alan Parsons Project. Eh, van het album Turn of a Friendly Card. En daarvan draaien we nu The Gold Bug. dat was The Gold Bug van The Alan Parsons Project. Um, eens even kijken, wat gaan we nu doen? Oh ja, we gaan door met de Eagles. Ja, tuurlijk, je moet wel de volgorde in de gaten houden. Ja, we gaan door met de Eagles. Met de titelsong van dit, eh, dit prachtige album. Het lied is eh, ook wel een aantal keren gecoverd. Onder andere door Linda Ronstadt. Maar ik prefereer zelf toch eh, de echte uitvoering van, van de Eagles hoor. Eerlijk waar. Heel mooi, dit is Desperado. Hier zijn ze, de Eagles.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 It's hard to tell. met en, en een van hun grote successen. Eh, het nummer Desperado. Geweldig mooi. Van het gelijknamige album uit eh, de 70 jaren. Tweede album van deze heren. Ehm, de Digimans Band. Ja, eh, fantastisch. Hè? Huh? Ja, heb ik wel gezegd. Nou, wel hoor het wel gezegd, maar goed. Maar niet uit, we gaan van de Disneymans Band gaan we verder eh, met hun allereerste hit die ze hadden in eh, de Veronica Top 40 in de tijd. Uh, Ticket To heet het nummer. En dat is, dat is wel, wel grappig. Je kan, bij sommige nummers van de Disneymans Band kan je... kan je heel goed horen welk, welk bekend nummer er voor het model heeft gestaan. Dat, het, het, zijn twee gevallen waar dat zo is. Ticket To bijvoorbeeld, dat was duidelijk... Uh, geleend van eh, Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival. En <clears throat> het nummer Matter of Facts, wat later nog aan bod komt, dat was duidelijk eh, geïnspireerd. Niet, het was wel een heel ander nummer, maar het was duidelijk geïnspireerd door een vehicle van, uh, van die Eyes of die Ides of March, moet ik zeggen. Gaat het, dat is wel erg leuk. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de allereerste hit. Gelijk een grote hit in de, in de top 40 toen de tijd. and her name was Pikachu. When I'm deze band natuurlijk niet, eh, niet verteld... is dat het eigenlijk eh, voortgekomen is uit een, eh, ja, uit een aantal andere bandjes. Uh, Jacques en Herman Smak bijvoorbeeld waren in Beverwijk al... in Heemskerk al aardig actief in bands als The Fellows en The Take Five. En daaruit is eigenlijk voor het grootste deel toch wel de Disneymans Band ontstaan. Uh, Smak en Kloes werkten al een, een tijdje samen. Um, Tikken toe dus. Uh, eh, Jacques <laughs> heeft het zelf altijd een tijd. Hele lange tijd heeft hij het nummer ontkend. Wilde er niks meer mee te maken hebben. Vond het walgelijk. En volgens mij vindt hij dat nog steeds. Alleen nu hij natuurlijk weer met, eh, met een, een remake van de Disneymans Band uh, toert door het land. Ja, dan zal hij ook zijn oude hits moeten spelen. En <laughs> ook dit weer de revue te laten passeren. Maar het gaat niet van harte. En terecht. denk ik. Want ze hebben later veel betere nummers gemaakt, deze gasten. Dizzy Man's Band dus. En Ticket toe een allereerste hit. We gaan door met Turn on a Friendly Card. Uh, het volgende, ja, dat moeten we... Dat moeten we in stukjes hakken. Want als we dat helemaal moeten draaien, dan zijn we zo 20 minuten onderweg, denk ik. Het is eigenlijk een compleet nummer, maar we moeten even proberen om dat een beetje in stukjes te hakken. En uh, maar u krijgt het in ieder geval helemaal te horen. Turn on a friendly card. Daar begint het mee. Part 1. Hier is die Alan Parsons Project. the whole world depends on the turn of a friendly color.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 inside the cathedral. Ja, turn on the friendly card. We gaan het in stukjes hakken, helaas. <coughs> maar als moet. Ja, nou ja, goed. U snapt het. Hoop ik. Ehm, de Eagles gaan we doen. En eh, dat heet Certain Kind of Fool. Hier zijn de Eels. of vol, was dit. Goed, we gaan even naar het strand met z'n allen. Het is nog net even mooi weer. Kan nog, men, kan nog net even, hè? Ja, het kan nog net een beetje zon, een beetje even naar het strand. Maar uh, je krijgt wat een Dizzy Mans Band achter je als je dat maar weet. Let's go to the beach. Hier zijn ze, Dizzy Mans Band. samen met zijn vrienden van de Disneyland Band. En dat heet eh, Let's Go to the Beach. Uh, snel door met uh, Alan Parsons Project, deel, tweede deel van Turn Off a Friendly Card. En dat heet Snake Eyes. is. Dus dat van The Alan Parsons Project. Een deel van eh, het hele stuk eh, Turn on a Friendly Card. Eagles van het album Desperado. En dat heet Outlaw Man. Oh Man was dat van de Eagles. Van het eh, eh, tweede album dat de band maakte, namelijk Desperado. Dizzy Man's Band met een van hun grotere hits. En dat nummer dat heet A Matter of Fact. some get born. There's no trumpet with no horn. It's all a matter of. Eh, Matter of Facts. En eh, ik ken hem maar altijd goed. Een paar, weken, een paar maanden geleden nog met hem gespeeld. <clears throat> Ditzelfde nummer. Geweldig mooi. Dizzy Man's Band. Dus we gaan snel door, want ik heb nog wat te doen. <clears throat> Eh, Turn on Friendly Card. Um, zijn we mee bezig. En daarvan het derde deel alweer. En dat heet The Ace of Swords. The Ace of Swords van uh, The Alan Parsons Project. Eh, onderdeel van het totaalstuk Turn, off friendly, eh, Turn on a Friendly Card. Goed, eens even kijken. De Eagles hebben we nog. En we hebben nog een paar, twee van de Disneymans Band. Nou, ik hoop dat we dat allemaal halen voor vier uur. We doen ons best. even kijken. Saturday Night is het volgende nummer wat we gaan draaien van de Eagles. Saturday Night. Engels, whatever happened to Saturday Night? Nou, ik weet het niet, want dat moet nog komen. <clears throat> dus daar kan ik niks over zeggen nu. Door met de Digimens Band, de show. about the music that you hear. The show, the shell, you just like the show. The glittering, the number one, the one who stole the show. The show, the shell, you just like the show. about the music that you hear, the show, the van de Disney-mens Band. Nou, we komen toch altijd weer tijd tekort. Dat zijn we zien. Dus eh, we gaan gelijk eh, die andere grote hit van Dizzy erachteraan gooien. Want, uh, en de rest houdt er nog wel een keer te goed. Toch? Ja, oké. Nou, hier gaan we eruit. Dit is de laatste voor dit programma De Vinyljaren op deze 1 oktober. En wij draaien dus The Opera.